Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Desi Boutersen is niet komen opdagen bij de gevangenis vlakbij Paramaribo... waar hij zich een uurtje geleden had moeten melden. De oud-president van Suriname moet 20 jaar de cel in voor zijn rol bij de decembermoorden. Maar hij gaat zich niet melden, heeft de vrouw van Boutersen gezegd tegen correspondent Nina Jurna. Ik ben bij het huis van Boutersen waar een, eh, ja, iets meer dan 100 aanhangers zijn kopstukken van de NDP en ook de vrouw van Boutersen is hier naartoe gekomen, Ingrid Boutersen. En zij heeft gezegd dat hij niet komt en dat ze niet weet waar hij is. En dat ze op dit moment ook geen contact met hem heeft. Het is nog niet duidelijk of het Openbaar Ministerie in Suriname Boutersen nu gaat opsporen. Voetballer Mohamed Ihataren wordt vervolgd voor mishandeling. Dat gebeurde volgens persbureau ANP vorig jaar februari. Ihataren wordt ook aangeklaagd voor poging tot uitlokking later dat jaar. Het OM wil het nieuws nog niet bevestigen en zegt alleen dat er een man van 21 uit Vleuten voor de rechter moet komen. En dat is wel de woonplaats van Iatane. Drie mannen die waren opgepakt vanwege een verdachte situatie in een Flixbus in België zijn weer vrijgelaten. Het OM zegt dat het een misverstand was. Een van de passagiers sloeg alarm in de bus van Lille naar Brussel toen hij dacht dat die anderen hoorden praten over een aanslag. En de bus werd aan de kant gezet en uitgekampt. En ondertussen werden de passagiers opgevangen. En dat was best wel goed geregeld, zegt een van hen. They bring the food, they bring the, the water, they bring the coffee. They speak with us uh, gently. Ja, ja. They didn't explain what happened. No. No. Ja, goede catering dus, maar een uitleg over de situatie ontbrak. Uiteindelijk bleek het dus allemaal vals alarm. En topdrukte in de ziekenhuizen gisteravond. Door gladheid op de weg moesten veel mensen naar de eerste hulp toe. Deze arts uit Enschede zag meerdere dubbele beenbreuken. Wat je met name ziet, die mensen die eh, een dubbele beenbreuk oplopen... dat is met name is het eh, val van de fiets. Want het, het, nadeel van, van die ijzel, ja, dat zie je gewoon niet. Je merkt het pas als je op de grond ligt. En ook veel wandelaars gleden uit en auto's glibberden van de weg. Heb ik nog het weer voor je. Vandaag niks van het alles. Een grijs middagje met een graad of drie.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 Do you remember back in the fall? I remember again. And it was born in a cloud with silver lining <laughs> Uh-huh But it broke, I mean it hatched on the ground So time flew right by me ZFM Lo ves así este ritmo no puedo seguir ya no sé qué más hacer Para obtener más de ti Porque no quieres cuando yo quiero Está más frío que el mes de enero Pido calor y no das más que hielo oh, oh. Hace rato tengo No tus tu mano conmigo. Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo. Ah. Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía.